Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Tegenstanders van het woonbeleid gaan vandaag de straat op in Amsterdam. De betogers spreken zich met het woonprotest uit tegen de volgens de organisatie kolossale wooncrisis in ons land. Ze willen aandacht voor jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen en het aantal daklozen. Het woonprotest werd weken geleden al aangekondigd. Gisteren demonstreerden door heel Nederland tienduizenden mensen tegen de sluiting van de evenementensector. Het ongeluk met een vliegtuig in India vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de piloten. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet gevolgd. De Britse tennisser Emma Raducanu van 18 jaar heeft de US Open gewonnen. In de finale van New York stond ze tegenover Leila Fernandez van ook nog maar 19 jaar. Ze versloeg haar in twee sets. Raducanu is de eerste tennisser ooit die via het kwalificatietoernooi mee mocht doen... en vervolgens de finale won. De man die deze week werd opgepakt in een restaurant in Den Haag... omdat hij een beruchte Italiaanse maffiabaas zou zijn, is onschuldig. De man werd geblinddoekt uit het restaurant gehaald. Het OM dacht daarmee de baas van de maffia op Sicilië te pakken te hebben. Maar het is waarschijnlijk een Britse Formule 1-fan. Hij is inmiddels vrijgelaten. In zes steden is door 2400 mensen gewandeld om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. Bij de Nacht van de Vluchteling lopen deelnemers 40 kilometer door het donker. Er is bijna 900.000 euro opgehaald. Het weer vannacht bijna overal droog. Morgen bewolkt, in de middag kans op een bui. Het is een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.